Boeren vinden dat de supermarkten te weinig voor hun producten betalen en te veel uit het buitenland halen. Daarom blokkeren ze distributiecentra in onder meer Raalte, Zwolle en het Gelderse Oosterhout. In Weiden bij Leeuwarden is een touringcar van de weg geraakt en in de sloop beland. Drie mensen raakten gewond, onder wie de chauffeur. Hij kwam vast te zitten in de bus en is ernstig gewond. De touringcar raakte een boom en reed vervolgens een sloot in. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. In de bus zaten vier passagiers. Europese landen hebben woedend gereageerd op de executie van een journalist in Iran... die ter dood was veroordeeld voor het aanzwengelen van protesten. Hij woonde in Frankrijk en is waarschijnlijk tijdens een reis in Irak opgepakt en naar Iran gebracht. De Franse regering noemt de executie barbaars en onacceptabel. Ook Duitsland en de Europese Unie-buitenlandchef Borrell hebben de executie veroordeeld. Met de brexit in aantocht zijn de Britten vis en friet aan het hamsteren. Nederlandse leveranciers van die producten merken dat de vraag flink is toegenomen. Soms met wel 50 procent. Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 1 januari de Europese interne markt. En het is onzeker of er dan een handelsakkoord is. Daarom willen Britse winkels en snackbars het aanbod van vis en chips veiligstellen. Ajax heeft zijn koppositie in de Eredivisie verstevigd... met een 4-0 thuisoverwinning op Pek Zwolle. Hekkensluiter FC Emmen wacht nog steeds op zijn eerste competitiezegen. In eigen huis werd het tegen ADO Den Haag 1-1. En FC Groningen won thuis met 2-0 van RKC Waalwijk. Het weer nog, hier en daar wat regen.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 He left happily, it's all the same to me. You wanna take your time, don't rush show. Making me crazy out of my mind. It goes on and on and on and on. Nine, nine, nine, nine. so many nights thinking how you did me wrong.